Dat heeft het OM bekendgemaakt. Het CVOM is een landelijke afdeling van het Openbaar Ministerie... waar beroepen tegen bekeuringen worden afgehandeld. De medewerker zou tegen betaling bekeuringen hebben vernietigd. Hoe lang dat al gebeurde is niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. De medewerker is voorlopig geschorst. De rechtbank Rotterdam heeft de directeur Paul S. van het failliete beleggingsfonds Partrust gegijzeld. Het beleggingsfonds wordt verdacht van fraude en de directeur weigert om onderdelen van de administratie aan de curator te geven. Beleggers vorderen van Partrust meer dan 28 miljoen euro. Het bedrijf is door de autoriteit Financiële Markten aangeduid als piramidefonds. Voor de tweede keer in korte tijd is een slachting aangericht onder Meerkoeten. Vorige week werden er 30 doodgereden in Groningen. Gisteravond waren het er ruim 70 in Friesland. De automobilist zei dat hij gisteravond moest kiezen tussen remmen op de gladde weg of de dieren doodrijden. Volgens Staatsbosbeheer hebben Meerkoeten nu moeite om voedsel te vinden en daarom gaan ze langs de weg scharrelen. Het aantal voetbaltransfers waarbij een Nederlandse club betrokken is... is deze winter veel lager dan vorig seizoen. Het waren er nog geen 100, tegen meer dan 150 vorig jaar. Ook in de rest van Europa was het opvallend stil op de transfermarkt. De slechte financiële positie van veel clubs wordt als de belangrijkste oorzaak gezien. Een groep van 42 Belgische gevangenen wordt vandaag overgebracht naar de gevangenis in Tilburg. België kampt met een cellentekort. In Nederland is juist sprake van leegstand in de gevangenissen. En daarom is in december afgesproken dat in totaal 500 Belgische gevangenen hun straf in Nederland zullen uitzitten. De overeenkomst geldt voor drie jaar en België betaalt daarvoor 90 miljoen euro. Het weer bewolkt en regen. In het oosten misschien nog natte sneeuw. Vrij veel wind en het wordt 4 graden. Later op de dag wordt het weer kouder en neemt de kans op winterse neerslag weer toe.